Die komen bijvoorbeeld terecht in de jaarbeurs in Utrecht... waar ze met spoed 300 veldbedjes hebben neergezet, vertelt de burgemeester. Dit is een noodsituatie. Eh, dit doen we niet eh, als eh, vaste opvang. Dat kan ook helemaal niet voor deze groep mensen. Maar we moeten het wel doen omdat we eigenlijk niet weten... hoeveel mensen tegelijk eigenlijk naar ons toe komen. En we moeten wel ze vanuit hier dan heel snel weer elders in de regio of in de stad onderbrengen. Een man uit Urk krijgt 30 uur taakstraf voor het gooien van een steen naar het huis van de burgemeester. Hij ontkent dat hij dat vorig jaar deed, maar volgens de rechter is er genoeg bewijs. Zo is op de steen DNA van de man gevonden. Op de bodem van de zee bij Antarctica is het scheepswrak van een ontdekkingsreiziger gevonden. Het gaat om de Endurance. Dat schip verging dik 100 jaar geleden. Het was van Ernest Shackleton. Die was van plan om de Zuidpool helemaal over te steken. En deze man is niet meer welkom in de Britse Tweede Kamer. Order! You really are a very over-excitable individual a thousand times. I will behave myself. John Burko was tot drie jaar geleden voorzitter van het Britse lagerhuis. Veel mensen vonden zijn opvallende maniertjes wel leuk, maar er was ook kritiek. Zo zou die mensen hebben geïntimideerd en te weinig hebben gedaan om pesten en seksuele intimidatie tegen te gaan. Onderzoekers zeggen nu dat hij zich inderdaad heeft misdragen. Hij had er geen, al geen officiële functie meer en is nu helemaal niet meer welkom in het parlement.